De afspraken zijn gemaakt tijdens een bijeenkomst in Parijs... waarbij ook Frankrijk en Duitsland aanwezig waren. Het was voor de Oekraïense president Zelensky de eerste keer dat hij de Russische president Poetin ontmoette... Bij de aantreden van Zelensky in mei dit jaar beloofde hij de oorlog in Oost-Oekraïne te beëindigen. Een Chileens transportvliegtuig is onderweg naar Antarctica van de radar verdwenen. De Chileense luchtmacht meldt dat het luchtverkeersleiders het contact met het toestel verloren... een uur nadat het was opgestegen vanaf een vliegveld in het zuiden van het land. De Hercules C-130 had 38 mensen aan boord... en was onderweg naar een Chileense basis op Antarctica. Reddingswerkers zijn een zoekactie begonnen. De Georgiër die in augustus in Berlijn werd vermoord... was volgens de Russische president Poetin zelf een moordenaar. Het slachtoffer zou betrokken zijn geweest bij bomaanslagen in de Moskouse metro. De moord heeft geleid tot spanningen tussen Duitsland en Rusland. Duitsland heeft twee Russische diplomaten uitgezet... omdat zij onvoldoende zouden meewerken aan het onderzoek. De Amerikaanse voetbalster Megan Rapinoe is door sportblad Sports Illustrated... uitgeroepen tot sportpersoonlijkheid van het jaar... Ze is de vierde vrouw in 66 jaar die de prestigieuze titel krijgt. Volgens de jury beoefende Rapinoe een wereldsport op een wereldtoneel... terwijl ze werd aangevallen door een wereldleider. Het blad doelt daarmee op de ruzie die ze had met de Amerikaanse president Trump... tijdens het WK voetbal. Rapinoe zei toen niet van plan te zijn naar het Witte Huis te komen... voor een eventuele huldiging, omdat ze het oneens is met het beleid van Trump. Het weer, het is vrijwel overal droog en de temperatuur ligt rond het vriespunt... In de ochtend blijft het droog met zonnige perioden. Later meer bewolking en kans op regen. Er staat een stevige westenwind, aan de kust mogelijk stormachtig. Het wordt vandaag een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met nu nu de nacht. But let me take you higher, say change. watch you drown away, drowning your own tears. Everybody gets hurt sometimes, and everybody has fears. You say you wanna end it all, but don't you get that rap, baby? Cause if you want the good things, you got to taste the bad sometimes. That's how it is. Thank you. jullie allemaal fijne dagen en...